Dikte de met het NOS Journaal. Michel Martin, de vrouw van de vervroegd vrijkomen. Op voorwaarde dat ze geen plaatsen mag bezoeken waar slachtoffers van Dutroux woonden. En ze mag niet met de pers praten. Martin werd in 1996 aangehouden wegens medeplichtigheid aan de misdrijven van de bende van Dutroux. Ze werd in 2004 veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf wegens de opsluiting van zes meisjes. Twee van hen stierven door uithongering, uithongering door toedoen van Martin. Ouders van slachtoffers van de bende van Dutroux zijn verbijsterd door de vervroegde vrijlating. De bestrijding van de eikenprocessierups wordt dit jaar moeilijker dan vorig jaar. Door het mooie weer kregen eiken half april al bladeren en daar was niet op gerekend. Daardoor is laat begonnen met de bestrijding, waardoor de rupsen zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Rond deze tijd krijgen eikenprocessierupsen de brandhaartjes die voor huidirritaties kunnen zorgen. Ook kunnen ze bomen helemaal kaal vreten. Vandaag is een begin gemaakt met de bezuinigingen op de krijgsmacht. 14 van de 17 Cougar-helikopters worden vanaf vandaag niet meer gebruikt. Evenals 60 Leopard-tanks, 4 mijnenjagers en 19 F-16's. Defensie moet de komende jaren een miljard euro bezuinigen. Totaal verdwijnen er bijna 12.000 banen. De hotelbranche heeft vorig jaar het recordjaar 2007 geëvenaard. 2010 hadden de Nederlandse hotels ruim 19 miljoen gasten, kleine 8% meer dan het jaar daarvoor. Door de financiële crisis was het aantal gasten de afgelopen jaren flink gedaald. Vorig jaar is dat aantal, het aantal buitenlandse gasten, weer flink gestegen. Het Noordzee Jazz Festival in Rotterdam sluit dit jaar elke nacht af met een optreden van Prince. Het idee om drie nachten achter elkaar op Noordzee Jazz te spelen komt van hemzelf, zegt de organisatie. Voor de concerten van Prince op 8, 9 en 10 juli moeten wel apart kaartjes worden gekocht. Het weer dan nog zonnig, maar verspreid over het land ook een aantal buien met kans op onweer.